Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is een en al chaos op het vliegveld van Kabul. Grote groepen mensen, Afghanen en buitenlanders, proberen weg te komen... Gisteren greep de Taliban de macht in de Afghaanse hoofdstad. Op het vliegveld is het enorm druk. Mensen lopen rond bij startbanen en proberen in vliegtuigen te klimmen. Het is op het vliegveld absolute chaos. Gisteravond waren daar al beelden van en vanmorgen weer. Eh, mensen die rennen, schreeuwen. Eh, er zijn ook eh, schoten te horen in die beelden. Ehm, het, het, wordt gezegd dat het de Amerikaanse troepen zijn die in de lucht aan het schieten daar. Ja, dat zouden ze doen als waarschuwing om de boel in goede banen te leiden. Vanwege het gevaar landen er nu alleen nog militairen militaire vliegtuigen in Kabul. Gewone vluchten zijn dus geen optie meer. Ook worden Afghanen opgeroepen om niet meer naar het vliegveld te komen. Het dodental na de zware aardbeving in Haiti van dit weekend loopt nog steeds op. Er zijn nu bijna 1300 slachtoffers geteld. En ook de schade in het land is enorm, zegt het Rode Kruis. Dat meehelpt met zoeken naar overlevenden. De schade is immens. Wegen zijn beschadigd, huizen, ziekenhuizen. Ehm, een aantal kerken zijn ingestort tijdens de ochtendmis zaterdag. Dus daar wordt nu eh, druk gewerkt met man en macht om mensen nog onder het puin vandaan te halen. En het is nog niet klaar met de ellende. Er is ook nog een tropische stormopkomst in hetzelfde gebied als waar de aardbeving dit weekend was. Na een maand vakantie gaat de formatie voor een nieuw kabinet vandaag weer verder. Rond deze tijd gaan Rutte en Kaag langs bij informateur Hamer. Later deze week zijn andere partijen aan de beurt. En de eerste FC Barcelona-wedstrijd na het Messi-tijdperk is gespeeld. Barcelona won van Real Sociedad. En daar had onze Memphis Depay ook nog een rolletje in, was te horen bij Zico Sport. Memphis dit soort vrije trappen allemaal mag nemen. En met recht, want Piqué kopt die bal in. 1-0. Ja, het werd uiteindelijk 4-2. Trainer Ronald Koeman zei zelfs na afloop dat het eerste half uur het beste Barça was dat hij in vele jaren had gezien. Het weer, dat is even gedaan met de zomer. Vrij veel wind vandaag, buien en niet warmer dan een graad of 17. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Door werkzaamheden op de A9 Alkmaar richting Amstelveen...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 Maar in de winter, ben je hebben zomer. Het maakt niet uit, want ik heb het voor je over. Ja, het maakt niet uit, want ik heb het voor je over. Dus mami, kom online, baby, kom online. Kom online, shawty, kom online.